zijn huisje in de rimpoe lag hij op het ziekbed neer. En Sarina, het bruine vrouwtje, ze verpleegde hem zo teer. In een eildroog sprak hij zachtjes van zijn mooie Amsterdam. En Sarina, die hem zo lief had, droogde het voorhoofd bleek en klam. Hoe teer bezag ze hem, en in klonk haar stem la matidor, lieve Blanda, nonnie waakt de hele nacht. Jij weer heel gauw beter worden, sla matidor, slaat maar zacht. Blanda zei de zoete woordjes, nonnie boos zit dichterbij. Ja, daar hoorde ze heel duidelijk wat haar zieke lieveling zei. Fluisterend sprak hij, schat, nog korter, dan word jij voorgoed mijn vrouw. Want je weet dat er maar één is waar ik ook zoveel van hou. Zij stamelde een klank, dank liever toe aan dank. Sla maar fieder, lieve Blanda, nonnie waakt een hele nacht. Jij weer heel gauw beter worden, sla maar fieder, slaap maar waar. Maanden later staat Sarina, geen priok aan de kaart. En daar staart de handen wringend, een vertrekkend zeeschip na. Toewang, ze, lieve Toewang, jij nou breed je eet van trouw. Of die woordjes in waar waren voor een blanke vrouw. Een sprong, een hulpkreet klinkt, dan is op het water zee. La mattina, lieve blanda, non is over, is gebracht. Jij er heel gelukkig voor, la mattina, goede